Deze mensen op straat vinden het een goed idee. denk think it's really important to give the younger generation an opinion and a vote on like a lot of the issues that are facing the UK. I think it's a great opportunity for us to sort of have more of a say in our future. I mean, I, I completely agree with this, you know. I, I don't see why not. De discussie over het verlagen van de leeftijd waarop je mag stemmen... wordt sinds de brexit volop gevoerd. Veel jongeren waren tegen. Ze zeggen, we mochten niet stemmen terwijl het over onze toekomst ging. Noah Lang verhuilt PSV definitief voor Napoli. De 26-jarige aanvaller heeft een contract voor vijf jaar getekend bij de Italiaanse landskampioen. Naast Lang zijn ook negen andere spelers vertrokken bij PSV. Maar trainer Peter Bos maakt zich nog niet heel druk. Merendeel wisten we natuurlijk omdat de contracten afliepen. Eh, een aantal daarvan vonden we prima, een aantal vonden we jammer, maar dat weet je. Eh, en er gaan natuurlijk ook altijd wel een paar jongens die dan verkocht worden. Hè. Dat heb je als je een Nederlandse club bent. Dan worden ook goede spelers bij je weggekocht. Napoli zou PSV 28 miljoen euro hebben betaald voor Noah Lang. Ja, en na vandaag is er weinig twijfel wie de Tour de France gaat winnen. Bij de eerste echt zware klim van deze ronde van Frankrijk werd meteen duidelijk wie de sterkste is. Pogacar gooit hem op de grootste versnelling en er is helemaal niemand meer. Er is helemaal niemand meer. Vingegaard, nee hoor, niks ervan. Oh, dit is zo'n verschroeiende versnelling. Dit is een atoombom. Dit is zo'n mokerklap die Pogacar hier uitdeelt. Ja, de Sloveen Tadej Pogacar ligt dus op schema om voor de vierde keer de Tour te winnen. De voorsprong op zijn grote concurrent Jonas Vingegaard was iets meer dan een minuut. En er zijn er nu nog meer dan twee bijgekomen. Al is Parijs nog ver en kan er altijd nog iets gebeuren. Het weer. In de noordoostelijke helft van Nederland is het nog steeds redelijk bewolkt. Op andere plekken is er zon.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft zich grotendeels teruggetrokken uit de Zuid-Syrische provincie Zweda. Er is een wapenstilstand bereikt tussen het leger en de Druzen na vier dagen van gevechten. De leraar die gisteravond bij een schoolmusical in Alblasserdam werd neergestoken is buiten levensgevaar. Dat zegt een goede vriend van de man tegen de NOS. Hij ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Tadej Pogacar heeft de Pyreneeënrit in de Tour de France gewonnen. Hij heeft daarmee ook weer de gele trui veroverd.